Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de hit-and-run acties na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv... is niemand gearresteerd, zegt het Openbaar Ministerie tegen het ANP. De gewelddadigheden in de nacht van donderdag op vrijdag... waren gericht tegen Israëliërs. Eerder die avond werden 62 mensen aangehouden. Vier zitten nog vast. Zo'n 130.000 mensen hebben in de Spaanse havenstad Valencia gedemonstreerd tegen het regiobestuur. Ze eisten het aftreden van de regio-president vanwege de overstromingen... die aan zeker 220 mensen het leven hebben gekost. Ook riepen de betogers in Valencia om een strafrechtelijk onderzoek. Met een groot feest op het Domplein is in Utrecht de renovatie van de Domtoren officieel afgerold. De opknapbeurt duurde ruim vijf jaar en kostte bijna 36 miljoen euro. Vanavond waren er optredens van artiesten, waarna koningin Maxima en de Utrechtse burgemeester Dijksma het start zijn gaven voor een groot lichtspektakel op de gerenoveerde toren.